Na felle protesten en verzet vanuit het parlement trok Yoon de noodtoestand afgelopen avond weer in. De leider van zijn eigen partij noemde Yoons optreden tragisch. Hij vindt dat de president de situatie direct en grondig moet uitleggen. In de drukzaak tegen Joop M. zijn alle rechters van het gerechtshof opgestapt. Een van de rechters had zich al eerder teruggetrokken... omdat hij als officier van justitie bij de zaak betrokken was, schrijft de Telegraaf. De advocaten van M eisten daarop dat de twee andere rechters ook zouden vertrekken... omdat ze geen vertrouwen meer hadden in hun onpartijdigheid. Joop M. kreeg vorig jaar negen jaar celstraf opgelegd. Hij had een belangrijke rol bij de invoer van cocaïne vanuit Zuid-Amerika via de haven van Vlissingen. De zaak dient nu in hoger beroep. Oud-eurocommissaris voor Justitie Didier Reinders is verhoord door de Belgische politie... omdat hij wordt verdacht van witwassen. Volgens een bron zou hij jarenlang loten van de Belgische Nationale Loterij hebben gekocht. De winsten liet hij vervolgens terugstorten op zijn rekening. Ruud van Nistelrooy heeft zijn debuut als trainer van Leicester City winnend afgesloten. De voetbalclub won de wedstrijd tegen West Ham United met 3-1. Voor Leicester is het de eerste overwinning sinds 19 oktober. De Engelse club stijgt daardoor naar plek 15 in de Premier League.